Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste prikken tegen het apenpokkenvirus zijn gezet. Als eerst zijn mannen die ook het HIV-PrEP-medicijn slikken aan de beurt. In totaal krijgen 32.000 mensen nu een uitnodiging. Juriaan uit Amsterdam had apenpokken en is wel te laat voor een prik... maar is blij dat het vaccin er nu is. Ik vind het heel slim dat ze nu gaan vaccineren. Mijn ziekte of mijn monkeypox was niet zo heel ernstig. Ehm, ik had maar vier pokken vrienden van mij eh, die ervaren de ziekte misschien iets heftiger. En daarom inderdaad fijn dat het vaccin beschikbaar wordt. Ja, zeker weten. Voor zover, voor zover bekend zijn er in Nederland nu meer dan 700 mensen besmet met het apenpokkenvirus. KLM denkt het kofferprobleem op Schiphol deze week te hebben opgelost, zegt Hart van Nederland. Door een storing bij het bagagesysteem op Schiphol bleven er de afgelopen week bergen koffers achter op het vliegveld. Door een tekort aan personeel en drukte zijn er sowieso al lange problemen met bagage op Schiphol. In Zutphen, in Gelderland, is een jongen van 19 dood teruggevonden in een gracht. Hij ging vanmiddag zwemmen, verdween onder water en kwam niet meer boven. Na zoekactie met een sonarboot en helikopter werd hij gevonden. De politie gaat uit van een ongeluk. Dakdekkers, brandweermensen of mensen met een baan in bijvoorbeeld een plantenkas. Op die plekken is het zweten geblazen wanneer de temperatuur omhoog schiet. En daar maken Europese vakbonden zich zorgen over. Ze willen dat er een officiële maximumtemperatuur komt voor werken in de buitenlucht. Zo'n maximumtemperatuur, dat voorstel van onze Europese koepel van vakbonden, dat is natuurlijk een goed idee. Het lijkt mij goed als daar eh, serieus over nagedacht eh, wordt in Den Haag. Werkgevers hebben gewoon een verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkplek. En als werknemers dat niet eh, niet veilig en gezond kunnen werken, ja, dan vallen ze sneller uit, worden ze ziek en dan zitten we helemaal met de gebakken peren. Ook in andere landen is zo'n maximum, maximum temperatuur hard nodig, zeggen de vakbonden. In Spanje kwamen vorige week drie mensen om het leven die aan het werk waren in de hitte. Het weer, is een wisselvallige dag met zon, maar op sommige plekken ook wolken. Hier en daar wat regen met mogelijk onweer.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 Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Er is zoveel dat je nog kan zijn En straks weer opstaat Kijk jezelf aan en laat dan weten Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden Vieren, wat zoveel nog te vieren Als je dat vergeet, mag jij me vragen Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen Maar als jouw vader of jouw moeder Jou niet ziet of jou niet hoort Als je zoveel steeds moet voelen Gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer, want...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 Bij het ongeluk kwamen drie gezinsleden om het leven. Artsen in Groot-Brittannië mogen de behandeling stopzetten van de 12-jarige Archie, die hersendood is. Dat heeft de rechter in hoger beroep besloten. De ouders wilden dat de behandeling wordt voortgezet, maar artsen zeggen dat het zijn dood alleen maar uitstelt. De eindsprint in de tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Marianne Vos van Jumbo-Visma. Ze pakt ook de gele trui over van Lorena Wiebes, die gisteren de eerste etappe won. Het weer, de komende uren lokaal buien en onweer.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 Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? Come along, get it on. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? No. Hey, I don't think I'm do do do dun dun dun on la la dee dee dee do hello and on on down to come let's party my good friends come on bum bum bum bum let's party y'all bum bum bum come let's party dun dun dun dun dun dun dun dun stay lit and party y'all da da da da da say la la la come let's party la la la la Merci.